Het schip werd toen op zo'n 200 kilometer voor de kust van Oman geënterd. Aan boord waren 19 Filipijnen, twee Grieken en een Oekraïner. Alle opvarenden zijn, voor zover bekend, ongedeerd. Hoe de kaping is beëindigd is onduidelijk. Ook is onbekend of er losgeld aan de piraten is betaald. In Hoge Zand-Sappemeer is een man aangehouden voor het platleggen van de website van het Openbaar Ministerie. Het is een man van 19 die volgens de politie als sympathisant van Wikileaks medeverantwoordelijk is voor de gerichte cyberaanval. De site van het OM was gisterochtend een paar uur moeilijk bereikbaar en lag zelfs een tijdje helemaal plat. De verdachte kon volgens de politie eenvoudig worden opgespoord, omdat hij met de software waarmee hij de website aanviel ook het IP-adres van zijn computer meestuurde. Het groot kinderdicté der Nederlandse taal is dit jaar gewonnen door de 11-jarige Lux Marius uit Amsterdam. Hij maakte maar één fout in de dicté, dat vanavond werd uitgezonden door de NTR. Op de tweede plaats eindigde de 11-jarige Marijn Verstegen uit Leiden. Zij maakte twee fouten. Het kinderdicté werd dit jaar geschreven door kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhaven en had als titel Mug. Het werd voorgelezen door Philip Freriks. In de eredivisie voetbal heeft hekkersluiter Willem II opnieuw verloren. NEC won thuis in Nijmegen met 3-1 van de Tilburgers. Roda JC en Aro Den Haag hielden elkaar in evenwicht. In Kerkrade stond het na een kwartier 1-1 en daar kwam geen verandering meer in. NAC won vanavond thuis in Breda met 3-1 van FC Utrecht. Het weer. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Morgen bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.